Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Criminelen communiceren steeds vaker via foto's op internet. In die afbeeldingen verstoppen ze geheime boodschappen. Dat doen ze bijvoorbeeld om aan te geven waar drugs verstopt liggen... of waar wapens te vinden zijn. Het wordt steganografie genoemd. Het gaat om de piepkleine deeltjes, de pixels van een foto... zegt het Nederlands Forensisch Instituut. En als je die dus een klein beetje aanpast... zodat ze jouw letter ook vormen in plaats van alleen de kleur dan kan je op die manier een boodschap proberen te communiceren. Het NFI werkt samen met andere Europese landen aan software... die die geheime communicatiemanier beter moet kunnen herkennen. Vrouwelijke leden van het Amsterdam Studentenkoor zijn woedend over het gedrag van de mannen van de vereniging. Die zeiden dit weekend op een lustrumfeest onder meer... vrouwen zijn niks meer en niks minder dan een hoer. Er staat een filmpje op Dumpert. 170 vrouwen van het koor hebben een boze brief gestuurd aan het bestuur. Daarin zeggen ze dat ze klaar zijn met het seksisme. En steeds meer mensen met langdurige coronaklachten gaan voor een behandeling naar het buitenland. De Volkskrant schrijft dat tientallen long-covid-patiënten bijvoorbeeld naar Duitsland zijn gegaan... om hun bloed te laten filteren om van de klachten af te komen. Die behandelingen worden hier nog niet aangeboden omdat er geen wetenschappelijk bewijs voor is dat ze werken. En een aparte ruzie in het Franse parlement. Politici zijn het niet eens over de kleding die hun collega's dragen. Met name de mannen. Rechtse politici vinden bijvoorbeeld dat linkse Kamerleden er slonzig bij lopen. Ze dragen nooit een pak en al helemaal geen stropdas, zegt correspondent Frank Renaud. Linkse politici zien eruit alsof ze een dagje naar het strand gaan, zei het radicaal-rechtse Kamerlid Laura Lavalette. Zo'n outfit zou verboden moeten worden, vindt ze. Andersom zouden rechtse Kamerleden er dan weer te chic en decadent uitzien. Er is inmiddels ook al een boete uitgedeeld aan iemand die in het parlement een voetbalshirt droeg.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 It's about to be on. been waiting, now I'm ready for the main event. All the ladies and the players in here dressed to kill. Choose a winner who has flavor, looking on for style. Only the best can pass the test.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 Don't you dare fall behind You worked so hard for this down on my knees and cry And the demons that I fight Count the worries in my eyes When it all starts falling apart And you don't know just how far you should run Remember all the things that you've done Are you out of your mind? Don't you dare fall behind You work so hard starts falling apart and you don't know just how far you should run Remember all the things that you've done In a trap, it all starts to find a light You Don't know just how far you should run zomer is jouw keuze ZFM. en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vrouwelijke leden van het Amsterdam Studentenkoor zijn woedend... over seksistische speeches die mannelijke leden dit weekend hielden... tijdens hun lustrumviering. Daarin werden vrouwen hoeren genoemd. De GGD Groningen is een onderzoek begonnen naar mogelijke misstanden bij een zorgboerderij in Holwierde. Medewerkers van de zorginstelling vertellen bij RTV Noord over een angstcultuur, seksuele intimidatie en het wegsluizen van zorggeld. De brandweer in de VS krijgt langzaam meer grip op de grote bosbrand in Californië. De zogenoemde Fire bij het Yosemite National Park verspreidt zich nu niet meer naar het oosten. En het weer eerst wat buien, van het westen uit vaker zon, een matige noordwestenwind. En het wordt vandaag 18 tot 22 graden. hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Twijfel, soms heb ik ook twijfels. Maar wanneer je praat over je zorgen, is het nooit te laat. Ik zal je horen. Hoop is weet je nog wat hoop is? Ben je vaak alleen tussen de mensen? Niemand die wat weet van jouw ellende. Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen gedachten je verstoort. Hou me vast, ik kan je dragen. Tot jouw angsten zijn verteerd. Wees niet bang om te gaan praten. Ik luister naar je elke keer. Als jij nog steeds je schaduw draagt. Kom dan naast me staan. Ik ben hier voor jou, ik wil jou verstaan. straks weer opstaat Kijk jezelf aan en laat dan weten Hoe jij dat hebt gedaan, om welke reden Vieren, wat zoveel nog te vieren Als je dat vergeet, mag jij me vragen Hoe ik dat toen deed in mijn verhalen Maar als jouw vader of jouw moeder Jou niet ziet of jou niet hoort Als je zoveel steeds moet voelen Gedachten je verstoort Hou me vast, ik kan je dragen Tot jouw angsten zijn verteerd Wees niet bang om te gaan praten Ik luister naar je elke keer FM Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.